in concert. In het Goffertpark in Nijmegen. Deze week. Kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan straks 3 voor 12 XL. Nachtegiel en Ekdom in de Nacht. Eh ja, en uh, wat komt er nu dan? die ah, <laughs> twee prutsers van vrijdagavond? Ja, dat is de aankondiging echt niet waard. Hm, zit wat in. Een biertje? met Michiel. graden, zijn ze. En eh, je gaat het geloven of niet. <laughs> Het is wat, hè? ik vind het, ja, ik vind het toch echt, echt, echt. Ze staan gewoon in de studio. Een daverend applaus voor... De Kaiser Guys, good evening. Good evening. Good evening. Ricky and Nick. That's me, I'm Ricky. Welcome I'm Nick. to the show. Thanks for having us. Eh, It's great to have you. Yeah, oh, thanks. How have you been? Uh, all right, we've been doing interviews all day, so you're tired. We've no, well, basically, I was going to warn you that we've run out of things to say, so uh, sorry. Oh, no problem. We've got beer and uh, we got your uh, instrument set up, so no yeah, yeah well, we'll play a couple of songs. Well, okay, <laughs> bye. it. It's a great interview. no, but, but, but, but, you had to talk about the, the new album all day, I guess. February yeah. 26th. 23rd, I, I guess. Uh, I, I, heard it wasn't it. No, 26. 26. Okay. 26. I'll get your copy on the 23rd. Okay, well, that's a deal. Actually, um, Holland, 23rd. Ah, ah, Holland ah, 23rd. Oh, it is the 23rd. You get it three days earlier than the rest. And, and, and we're honored. It's pretty cool. No, I have to, I have to be uh, honest with you. I, I already uh, heard the album. You lucky bastard. Yeah, and and I. <laughs> I'm so fucking jealous about it. <laughs> Well, I'm sorry. Uh, I can't give you a copy. That's that's the <laughs> that's the I want thing. a copy. I'll let you sit in my car. You can listen to it. Okay, well, I'm gonna sit in your car after the show. Okay, great. But um, but, but no, really, guys, um, um, I think the album is great. Thank you very much. Yours are truly, Angry Mob. We, we we spent a lot of time making it perfect. February 23rd. <laughs> yeah! and the title of the album? <laughs> Yours truly. Yours truly. Angry Mob. I just said Angry it. Mob. You just said. Well, yeah. just repeat it. So it's an in store. Yours uh, truly. Angry Mob, 23rd. February 23rd. Most cliche uh, question I can think of is Was it hard making the second album? Uh, was it fun making the second album? Let's ask that. It was brilliant fun. Yeah? Yeah, it was great. I mean, uh, you, you, sp you spend um, I think almost two years like uh, touring, uh, playing almost every festival uh, uh I yeah. can possibly think of. Yes, and uh, then and then we took some time off and started in January 2006 writing and rehearsing and developing, and by August we'd finished it in terms of writing and rehearsing, and then we went into the recording studio for four hours. <laughs> no, no, no, no, recorded it. That's all it took. Four hours. You enjoy your, you enjoy your job, right? Yeah, right. Most definitely. So when you get up in the morning, you don't think, oh, I've got to get up to go to that boring job. You think, no way. You don't think, oh God. I just that think last show was re- I can go again. That last show was really great. How am I going to top it? You just yeah. top it, don't you? You just yeah. do a better show. Yeah, so that's what I guess do. you're right. Yeah, get that in there and makes do sense. it. And if makes we sense. can't do it, if we can't do that in a year, if we can't do 13 good songs in a year, <laughs> yeah. I spoke to this guy yesterday in Ireland, and he said to me uh, no, he, he, we did this interview, and I said, "Congratulations!" at the end of the interview because mm. you're the only interviewer after about hundred interviews, literally in the last two months, that hasn't mentioned the word pressure. And he goes, "What pressure? It's only rock and roll." <laughs> what, what's? Uh, I'm just curious. I want to know everything. Uh, the story about the song Ruby. Is there really a Ruby? Yeah. Who is Several. Several rubies. <laughs> yeah, all around. One in Italy. One in. Yeah. No, really. Yeah, there's all sorts of rubies. I'd like to think there was a little bit of ruby in you. <laughs> oh, oh, oh thank you. <laughs> um, Aruga indeed. <laughs> no, um, um, um uh, uh, do you remember the first time you had to play one of the new songs live? Yeah. Do you? We did them here. Yeah, I know. In uh, the music hall. Um, and, and, you also pl- played it to an audience. It, it, back in March. No, we didn't sound check, yeah, but we didn't play to the real live people. I, I, I can remember um, you were um, at the Milky Way in November. Yes. Oh, yeah. and uh, you uh, you opened the show with Angry Mob and Yeah. you played uh, Retirement and Everything Is Average Good memory. and, Wow, and of course nerd. Ruby. <laughs> Yeah, but, was everything. but they stood out. You, I mean, you know all the songs from Employment, and then you hear the new songs and you go like, oh wow. Yeah. And and, and and I do remember when we heard Ruby, we nodded to each other. That single. Yeah. Uh, yeah. Well, that's your right business, there. isn't it? It's your business to know the singles. Sometimes I look at members of the band and nod and go, hmm, that's "Single." it's a single. <laughs> <laughs> But uh, <laughs> uh, the, the, not naming any names. so far, how's the response been from uh, from from uh, Kras? I mean, um, uh, you, will start getting uh, writers and critics now listening to the album saying, yeah. "Well, you don't like it," or "Oh, I don't like it." But how's the reaction been from the the audience? The you played the new songs. Been, yeah, reaction's been good. I mean, you can't expect a great reaction really because because when you when you're playing songs from your first album, everybody wants to hear them a lot more, really. Yeah. you play, play us a hit. Exactly. So you play a new song, and then the, the best reaction you can get is people clapping at the end, big big cheers and applause, and then also throughout the song, they look at the friends and go, Single. Single, yeah. <laughs> but that, that was really what, what struck me uh, uh, at the concert is that nobody uh, looked bored when you played a new song. We, yeah. Th that's the reaction you see a lot of times. You, oh, We're gonna yeah, play something yeah, from the new album. Play hit, yeah. Come on, yeah, well, it, yeah. We're just much better. So exactly. Yeah, the, the, new album is better than the. Employment. People say, "What's yes. the secret to your success?" And the secret is, don't tell anyone. We're much better than everyone else. Yeah. Best answer in years. Hmm. Hands down. Uh, uh, one more question. You got, you're going to play uh, uh, us a few songs uh, in a couple of moments. Um, another thing that struck me at the concert was that Peanut get a lot of um, people throw peanuts at him. Yeah. Penis. No, penis. no, peanuts. yeah, therefore are for, they're their penis, Yeah, well, that actually has only happened twice. oh, oh, oh, oh really? <laughs> once in Holland, once in Sheffield. Okay, you made it sound like it happens every day. No, he has it these, so boring. He has these two friends yeah. that have been four to, friends actually. Well, uh, uh there's two. You're just so drunk, you're seeing double. Okay. The, um, he has these <laughs> friends that come along and throw peanuts at him, and it's not to be encouraged. In fact, if you're a fan of the band, it's not something to do because we don't we don't laugh. He's no. called Peanut. And, <laughs> and there are peanuts in the air. He must be so lucky his name isn't Piano. Yeah. <laughs> or Dark Shit. <laughs> no. Oh, well. Um, <clears throat> Sorry. Uh, let's just quit the interview right there. Yeah, or Penis. I catch this. Um, or uh, Hot Sand. yeah. Okay, go on, go on. More. Yeah, yeah, more. more. I uh, um, don't know. Um, hot, hot Irons. Why don't you recruit a member um, named Hot Chick. Yeah, hot, and then, hot chick. Well, that's that's my Christian name actually. That's what I was <laughs> oh, christened. Well. Hot chick. Well, remember that next time we see you play live, we'll throw some hot chicks at you. Oh, oh, dirty cash. one yeah, million dollars. <laughs> dirty cash. <laughs> On drums, one million dollars. Yeah. On keyboard, we've got naked chick with big tits. And Ferrari. On guitar, Ferrari. hey! on, on guitar, we've got computer games. Yeah. yeah. Okay, um, <laughs> and here's our lead singer. Lots of booze. Hey! Can we get that free? Anyway? oh, no, no, no, problem there then. Okay. <laughs> it's almost weekend, isn't it? yeah, um, yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. And one more question before you guys uh, get to go um, uh, play some songs live for us. Um, when uh, uh, when are we going to see you live again? Festivals? Oh, I can't remember. Gigs? Uh, this guy knows. Me. End of May, Paradiso. End of May, Paradiso. End of, End of May. May. Ah, and then the, the, that's Paradiso. That's that's new, right? We didn't know that yet. That, that's a premiere. It's a scoop. We have a scoop. Oh, be oh. quiet! He's doing. Oh, don't yeah. tell anybody. We were not allowed to tell that on radio. Okay, uh, a serious announcement now. If you heard that on the end of the radio line, then don't tell anybody. Well, just uh, rewind it and. Uh... <laughs> Are there any plans for gigs? No. Oh, okay. Ah, too bad there. Well, um, thank you so much again for being here. Um, was good. We like that. We like yeah, that. Yeah, yeah. you very much. Ah, um, Ricky and Nick, um, uh, uh, I would like to invite you to. Uh, yeah, me too. Should we go now? Yeah, get out. How long have we got to get to our... Uh, play a song. Whatever you... I can play you a song and, and can we can... Get, uh, can, we ask a request? Oh, yeah, sure. Yeah, we, oh, request. oh, what do you want to hear? Um... Wait, I'll, I'll just um, uh, introduce this properly then because that's the way we do it in Holland. I'd like to hear Bjork. Bjork? Okay, yeah, whatever. Bjork. So, somehow I get the idea that it's not a serious... I you, you do want to hear Bjork. Bjork. All right. Uh, Bjork. Yeah, she's listening, that's why. She's human listening. behavior? Any particular yes, song? human yeah? behavior. Human behavior. Well, it's not very upbeat though, is it? Oh, yeah, it was her first Shiny single. Happy People. It was her first uh, uh, single Finally ever. Happy, Venus as a Boy, played that, really upbeat. There. Well, that one, Happy the, People. The, the, one that's, you know, the, the jazzy one. No, the jazzy, It's, also it's, quiet. it's quiet. Hate that. Nick hates it. So we don't play Make it. Make up your mind. Human behaviour. Human behaviour. Human okay. behaviour. Human behaviour. It is. Not very jazzy for a nighttime show, is it? Well, it is. If you I didn't realise it was a jazz show. Is what, it a jazz show? What we can do is um, we'll play human behaviour, and, and when you settle for, for your own uh, life you set, could, you could join in and make a jazzier yeah, along the way. Yeah. Right, let's go and jazz up human behaviour. Oh, okay. All right. We're going to play lads? human behaviour. Dames en in the studio, Kaiser Chiefs. definitely the jazzed up version. They jazzed it up, didn't they? <laughs> they sure did. Yeah, man. Björk en de Kaiser Chiefs, Human Behavior. Uh, nou ja, ze zitten er klaar voor. Hè? Ze zijn er helemaal klaar voor. Ze zitten op de gang en ze gaan eh, live spelen de nieuwe single Ruby. Die heeft een, eh, mega hit van deze week. Oh ja, en dat moet ik eigenlijk wel even erbij zeggen. Anders gaan we dat weer helemaal vergeten. En ook nog een, een oude klassieker. I Predict a Riot. En hebben ze nou ook inderdaad gewoon echt het klokkenspel bij zich? Ja, hè? Ze hebben een klokkerspel bij zich. Oké. ik geloof het ook. Ja. Oké, eh, live in Extra Weekend op 3FM, inclusief klokkenspel... De, de Kaiser Chiefs! Go. is dead Cause there's so little else occupying my head There is nothing I need except the function to breathe But I'm not really fussed, doesn't matter to me the clocks be reset and the pendulums held. There is nothing at all except the space in between. Finding out why I'm called and repeating your name. a couple of zingers. Uh, ooh. Got any zingers, Nick? No. Should we just go on to the next song? Uh, I did have a. No, it's too much. It's, it's offensive. Okay, uh, are you playing guitar on this? are you gonna... No, no, I'm going to play the clicks. Okay, so, are you ready, Whitey? I don't know, what am I doing? Uh, I. Uh, you ready, Peanut? Apridibidibby by the Kaiser Chiefs. Okay. Take it away. One, two, one, two, three, four. possible either. Over another friend, he got beaten. He looked the wrong way at a policeman. Would never have happened to Smeaton. And all lift in my taxi. A man in a tracksuit attacks me. You said put this it before me. I was to get things a bit gory. I got scrabble around with no clothes on. To borrow a pound for a condom. it wasn't for chip, I may be frozen. That I'm very sensible. people gallery. It's not very pretty, I tell thee. Walking through town is quite scary. Not very sensible life. I predict a riot. Guys, thank you so much. Thank you. You just made my life. I've got another request. Oh. <laughs> we are not worthy. No, Uh, Quick arm now. Tomorrow, Yeah, what do you want to hear? T-Rex, please. T-Rex? T-Rex. Ooh. 20th uh, century boy? Yeah, if you, yeah. Right. All right. All right. We have that. See how quick you are. No problem. This is great. It's good radio, this, isn't it? Yeah, it's great radio. Keeping it live and vital. <laughs> yeah, uh, most definitely. And uh, you guys want to have another beer and, and, and lounge some more with us? Sure. Or, uh... Now we're going to have a Chinese takeaway. Okay. Wow. <laughs> Yeah, cool. Thanks very much. Bye. Thanks so much. The guys are shit. T-Rex. Rock and roll. Nou, één keer Gerard, even zo alleen jij het kan. Rock and roll. er gebeurd? Wat hebben we nou weer gedaan? Nou, ik zou even 30 seconden nadat I Predicted Riot klaar was... ging hier het brandalarm in de studio af. Nou, ik kan, ik hem even laten horen. Zal ik even, als we de deur open doen, hoor het. Oh, ah, je hoort het. Doe nou, een nou, derde de deur open. Even. Serieus waar dit, hè? <laughs> Moet je nou voorstellen dat het gewoon tijdens de plaat was gebeurd? Ja, dat is gewoon I Predict Riot. Nou, het is inderdaad gebeurd, ja. <laughs> Maar wie heeft er ook fikkie lopen stoken bij het optreden? Wat is dit voor kul! Ja, waarschijnlijk is het de, de, de triangelspeler die heeft de bladmuziek in de hens gestoken. Dat we gaan lekker improviseren vanavond. Wat natuurlijk ook kan, Gerard, ja? is dat het een smoking good optreden was. is eh, nou, hete hits hoor. Ik 3FM, <laughs> Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Nou ja, de sterren blijven maar komen. Nou, het is ongelooflijk. Ik bedoel, de hele gang stond vol met Kaiser komt gewoon de man zelf, DJ Sandstorm, binnen. niets vermoedend ook, hè. Want ik, stap hier binnen samen met een pizzacourier. Ik weet niet voor wie de pizza was. <laughs> En ehm, ja, ik krijg een sms van mijn vriendin. De Kaiser Chiefs in de studio, ben je er al? Ik denk, weet ik veel. <laughs> Dus ik heb alles gemist hier. Nou, heb je vanaf de gang nog een klein stukje mee kunnen Ja, I Predict the Ride heb ik nog twee minuten ah, meegepikt. Eh. Ah, dat is mooi. en toen ging het brandalarm af. Eh. Dus nou, dat was omdat ik binnenkwam natuurlijk. <laughs> <laughs> Nieuwe mix. er zijn er trouwens ook filmopnames gemaakt van de Kaiser Chiefs. En die komen eh, volgende week op, 3fm.nl. Ah, laat me even de deur open. Laat even de deur open. voor de sfeer. Voor de sfeer. Het brandalarm. Of het, het sandstormalarm, wat je zelf wil. Ja. Want je hebt voor ons een mix gemaakt. Ja, nee, eh. ik heb de tracklist. Hé, hey, dus ik hoef het niet voor te lezen voor de eerste Dat Zal ik het eens een keer doen? Nou, nou eh, de, inhoud van de mix door DJ Sandstorm zelf. Oké. En hoor die vormgeving Geweldig. <laughs> Oh. Wie doet dat? <laughs> ja, dat heeft wat gekost hoor, maar dan heb je het De, mix van 2 februari. We beginnen zo meteen met Usura, Open Your Mind. Origineels van de Simple Minds. Daarna komen de Tramps met Disco Inferno. Welke dan, welke dan, welke dan? Ja, dat mag jij wel zeggen. New Gold Dream. Goed. Hartstikke goed. daarna Junkie XL met Today. Eh, gevolgd door Grooveyard. Dat alarm. Mary Go Wild. De B-52 is Love Shack. Chesto met Love Comes Again. En als laatste de perfecte All-Stars met Reach Up. DJ Sandstorm in the mix. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Oh. Oh. DJ Sandstorm. Dankjewel. Operation eh, DJ Sandstorm. Nog eh, eventjes eh, de recap? Zal, zal, ik het even nou, doen? mag jij doen. Ah, Shit. Ja. achterin volgens. Joshua, Open Your Mind, Disco Inferno van de Tramps, Junkie Excel Today, Grooveyard, Merry Go Wild, The B-52's Love Shack, moet je niet te veel van roken, Chesto Love Comes Again en The Perfecto All-Stars met Reach Up. Oftewel, jongelui, je ziet maar. Wat? Ja, dat is een oh. ooit. Oh, oh, is het zo? Ja, toen ik, toen ik nog een jaar vijf was. Hanneke Kapper, leeft hij nog? weet ik niet keertje uitnodigen hier, of zo. Nou, misschien. Ik ken van heel vroeger alleen nog eh, dubbelisjes met Peter Holland. Ja, Muppet Show. <laughs> nee, we hebben het over jongerenprogramma's op de radio. Klassenwerk met Hans van Willigenburg. Weet je, dat was dat altijd voor de Muppet Show. Dan moest je altijd eerst door die grote, <laughs> die eh, klote Hans van En daarna kreeg je dan de Muppet Show. De Muppets. Ik, wat ik nog wel weet is dat ik moest een keer... Eh, kom Michiel, we gaan gezellig bramen plukken in het bos. Ik haat bramen, ik haat bramen jam, ik haat bramen plukken. En ik miste de Muppet Show. Wat afschuwelijk voor je. Ik heb een kutjeugd gehad. Een jeugdtrauma, jeugdtrauma. Echt, heel oh. erg dit. Maar dat, uh, eh, trot, trot, trot, dat is van een uh, Ja, eh, origineel is Pickback of eh, zo? Papa's got a brand new pickback ja, van Pickback, ja. ja. God, dat weten we weer veel. Wow. je, vroeg ook de mini-bios. Ja! Op woensdag. Nee, maar dat was namelijk een slap aftreksel van de kinderbios. Een, er zat de kinderbios. berenboot in of zo? Berenboot nee, in de kinderbios zat Candy Candy, wat zal het zijn, wat zal het zijn, Candy Klein. Candy. Maya, Maya erbij Maya erbij. erbij. En, uh, Smurven? Dat was de... de Smurfen was... Ja, Smurfen was ook in woensdagmiddag. Toen klein waren, Is dat zo? Ja. Ik word vervolgens nog. Ja, met en Ze reden om nooit meer wat te eten, of niet? Nou, het, was op zich jammer dat er toen nog geen breedbeeldtelevisie bestond. <laughs> ja. Had, Die moet eh, gekomen. Nou ja, leuk. Eh, nou, eh, volgende week weer? Ja, wat mij betreft wel. Heerlijk. Ik, kijk er nu alweer naar uit. Even en wanneer wordt het nou een podcast? heb ik nog geïnformeerd. Zou het leuk nou, zijn, inderdaad. Ja, daar moeten we nog wel even achteraan. Nou, we hebben inmiddels al wel voor het volledige programma een podcast. Dus je kunt het heel extra weekend eh, op uh, eh, radiocast.nl kun je downloaden. Alright. En dan kun je de mix losknippen. Maar ik vind eigenlijk wel dat gewoon de mix ook als podcast los los aangeboden Maar die komt tegelijkertijd op de site als wij de t-shirts klaar hebben... voor oh, ja. kijk wat ik voor je kan doen request. Nou, nu we het toch over hebben, Gerard. Nu we het over hebben. Kijken wat ik voor je kan doen. Het is namelijk alweer tien over half tien. Zo laat al. Ja, de tijd vliegt als je lol hebt. Nou, hè. En bier zuipt. En de kaisertjes op bezoek hebt. En de brandalarm afgaat. Uh, eh, zo, jammer dat het uit is. Ik wil het eigenlijk wel wat hebben. Ik vond het wel spannend. vond het wel een beetje... Eh, Still of the perimeter now! Beetje 24. Ja. Um, ja, zometeen om uh, vijf voor tien gaan we een plaat draaien... die dan maar aan één criterium hoeft te voldoen. En dat is een heel simpele. jij sms't wat je wil naar 3333. En dan zeggen wij vervolgens... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Nou, dat is het eigenlijk. eigenlijk het hele eier eten. Ja, nou, chips en nog chips of bollennootjes of zo. Nou, die heb ik hier staan. Doe ik liever een eier eten. En uh, bovendien win je dan ook, als het af is, het Ik zal kijken wat ik voor je kan doen t-shirt. Ah, oh, Met dus- mouwen. Henk? Henk? voor mij ook eh, heel snel weer terugkomen. Heb je een paar concert. Ja, je, je hebt al zijn platen, hè? Ja. Ik ken een fax, hij wil ze terug. <laughs> Dan weet je het vast. We moeten die fax afsluiten als het eh, gaat over goede artiesten. Maar dan willen ze al een cd's terug. ja, jammer is dat. Laat ze ook een gat achter in de kast. En eh, ja, mocht je het hebben gemist, uh, waren dus net gewoon live hier in de studio. dat is dus, we vergeten het nog wel eens, maar het is gewoon ook te downloaden vanaf vanavond. Ja. in de podcast en die vind je weer op radiocast.nl. je wel en toch? Eh, goed nieuws. Dat is gewoon in eh, eind mei, hè? Paradiso. Paradiso. Hoppa. We staan vooraan met vlaggetje. Nou, dan zeg ik, dan gaan ze ook naar Pinkpop. Dat denk ik ook wel. Ah, kom op, dat ah, kan niet meer. Kan, kan niet anders. Nieuwe CD, ultieme festivalband, die gaan op Pinkpop staan. Nou, dat weten we over een, eh, een paar weken. 28 februari is de persbijeenkomst uh, uh, van Pinkpop. En dan weten we wat meer over wat daar allemaal gaat komen. Komt Jan Smeets weer in beeld? Hallo, zeg Hallo, ik heb hier de... Oh nee, dat is Jambers. Dat is bijna hetzelfde, hè? Overdag. Nou ja, dan krijgen we dat weer. Nou. Ehm, Gerard. Ja. Voordat jij toekomt aan je uh, vrouwendingen... want je hebt de bladen weer gelezen. <laughs> dit, ja, maar dit, dit moet even, anders krijgen we echt heel veel gelul mee. En? Dat is één. En dan vervolgens ook inderdaad... De NPS! <laughs> nou, zo, ook weer gehad. Ja, want anders krijgen we ons salaris niet, hè? Ja, we moeten de, de copyrights af en toe eventjes eh, goed in de gaten houden... van extra weekend. Avro NPS. Maar goed, wat heb je vandaag weer gelezen, of deze week, in de... Eh, just eh, out of curiosity, Nou, het is eh, onderzocht officieel. Flirten op internet, Michiel Veenstra. Ja. Doe jij dat wel eens? Ja, wie niet? Ja? Ik zit eh, echt, uh, vooral tijdens het programma zit ik echt de hele avond... Eh, ja? Ja. Alleen maar? Met webcams erbij en zo. En, vrouwen laten dan ook dingen zien. En Wil je een plaatje draaien? nou, je weet wat ervoor staat, hè? En dan is het wel oké. Okay, nou, ja. <laughs> zo uur uw request elke avond. Wat denk jij? En ik vind je zo onschuldig uit die bril kijken. Ja, maar ondertussen. hè? Ik ben een smiecht. oh, oh, nou, het leuke is namelijk ehm, dat ehm, een hele hoop mensen dat doen... Maar vertel je dat thuis? bedoel, ben jij iemand die stiekem flirt op internet? Ik bedoel, ik flirt me helemaal de ziekte op internet. <laughs> ja, jij ook? Echt, jongen, ik krijg, ik krijg aanbiedingen in mijn mailbox. Dat wil jij niet weten. Echt, eh... Ja. Ja, wacht, aanbiedingen. Is your penis large enough? Die krijg ik ook. Viagra voor weinig? Ja. <laughs> dat krijg je allemaal in je mail. Daar krijg je trouwens echt straf voor tegenwoordig, hè? Heb ik ja, ze hebben een paar Nigerianen eigenlijk opgepakt. Ja, maar wie trapt er nou ook in? Ja, uh, dear mister, I would like to eh, introduce myself. En dan komt dus een heel verhaal over zo'n Nigeriaan... die dan eigenlijk lid is van een heel rijke familie... maar door allerlei omstandigheden. Maar in ieder geval, geef mij 30.000 euro, je krijgt dus er 60.000 voor terug. En mensen doen dat ook echt. Hmm. Nou, dat. Nou goed, dat is in ieder geval onderzocht. Dat 65% eh, virtueel flirten makkelijker vindt dan echt flirten. <laughs> Het is namelijk zo, er is een computertje tussen. Mhm. Hè? Dus je gaat verder dan je normaal gesproken zou doen. Je zet dingen neer die je normaal gesproken nooit in een kroeg tegen iemand zou zeggen. Check. Enzovoort, enzovoort. Mhm. En 69% eh, zegt het is onacceptabel als mijn partner dat doet. Dat is dan wel weer lachen. Ja, het is heel hypocriet, maar het is wel, eh, ik denk er exact zo over. bedoel, je, houdt het gewoon voor je, iedereen doet het. Maar niemand zegt het thuis. Nee, en, en vooral ook niet achterkomen dat je partner doet, want dan is het echt... Uh... Dus hoe gaan we hier nu mee wegkomen, Michiel Veenstra? Nou, eh, heel simpel. michielveenstra.huis.nl michielveenstra.huis.nl Krabbel me eens lekker. Vind ik heerlijk. Of uh, eh, gerard41.huis.nl Vallen dat ik uit 41 is niet zijn leeftijd, maar, nee, maar wel eens, dat mag u raden. Er waren 40 Gerards voor me. Ja, ja. Hoppakee. 41 centimeter? Ja, ja. Is your penis large Nou, ik dacht het wel, nou, zeg. ready to multiply. so it never used to be so hard, this hard. kicks for free. But now I'm towing the line. Oh, this ain't way you be. Stuck between my shadow and me. Good it where the sun don't shine. alone Lekker is die nog steeds, hè? En die plaat ook al. Nou, ik vind niks. <laughs> Jamie Lade ah. Multiply. Nou, eh, <laughs> ik vond het echt een gezellige uitzending. Nou, ik ook. Volgende week weer? Ja. Wie doen we dan eigenlijk? Oh, dan gaan we Domin! Wie hebben we volgende week in dit programma? Eh, van, het ehm, draaiboek, hè? Het, Marit van Bohemen, geloof ik. Maar het zou ook Luciel Werner kunnen zijn. Ja, die moet nog bellen. Ja. Ik had Daar verwacht nog een fax van. Ik, eh, ik kreeg een fax eh, binnenkort. Blanco is al terug. Jij hebt natuurlijk Luciel Werner van dichtbij mogen besnuffelen nou, deze week. Ik heb haar lingoballen in vol ornaat gezien. <laughs> <laughs> en rood, groen of blauw, wat was het? Het was, eh, nou, toch wel rood wel. <laughs> toch wel? Ja, duidelijk rood. Stonden niet op de kaart dus. Nee, er ging een zoemer af. <laughs> en er gebeuren allerlei rare dingen. En ik, dat hele lingo, jongen, ik, ik kom er nooit meer vanaf. Ik vind het gek, telos. Ja, sorry. Godsamme. Maar het was ook een ranzige aflevering. Ik, dat, er geen waarschuwing vanaf, vooraf gegaan is, vind ik zo apart. Ik inderdaad, want normaal gesproken zitten natuurlijk alleen maar bejaarden te kijken naar lingo. Die kregen nu eh, vagina, Neuken, en eh, tieten. naaien, tieten. Ze nodigen ons nog een keer even het programma. Denk je niet. Nee, ik denk dat in eh, het Glazen Huis eh, editie 2007... er heel veel mensen langs gaan komen, maar geen Lucille Werner. Nee, maar misschien volgend jaar in Forget the Picture. <laughs> ben ik aan bezig, hè? nieuw concept. Dat is de demente uitvoeren. dat je zo snel mogelijk een foto moet vergeten. Dat je een eh, foto laat zien van een kleinzoon. Geen idee. Nou, dan is het <laughs> hartstikke goed. Weet je hoe zit. Dat is ook leuk, hè, voor bejaarden. Memory. Zullen we? Memory spelen. Oh, nou goed. Eh, ja. ja, eieren zoeken is ook zo leuk met een demente. Nou. Kun je echt jaren mee voor. Het is tijd voor de... Oh ja, sorry, ik was bijna vergeten. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Nou, pak je nou. magische vinger er maar bij, Gerard. Daar gaat die vinger weer, langs al die oh. platen die binnen zijn gekomen. Hè? Die is Maarten van Behemok ook weer, doet camping live tegenwoordig, ja. toch? Precies, op RTL 4. Hey, en ze heeft laarzen. Ja, en ze is, het is echt een hele leuk... Ik heb haar een paar keer te gast gehad eh, in, eh, in de vroege ochtend... bij een uh, concurrerend radiostation. Echt waar? Ja. Je hebt ook overal gewerkt, Ik, heb echt, ik ben een hoer. Ze laat hier gewoon nog steeds overal binnen. Makkelijk, hè? Ja, ik ga zo meteen even bij, bij de overburen naar binnen. Moet ik al stoppen, of niet? Want oh ja. Die, ehm, papier heeft inmiddels een gat gekregen. Klaar. Ah. Aha! Ja? Ja! Nou, bel hem dan maar. Een goede plaat ook. Juist, een hele goede plaat. zijn we er blij mee? Ja, we zijn heel blij mee. Is het een gevalletje... Ja. Ja? Oh. Kijk, we gaan bellen met Dave. Dave. Dave. Dave. Davey. Oh, pik oude pijp. Neem natuurlijk niet op. Nee, dan zou je dat Onder het motto, ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Dave, zou je willen opnemen? Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Nee, nou, Neem maakt je niet op, nee Nou, die plaat nou. gewoon draaien. Eh, Dave, eh, je krijgt nog wel het... Ehm, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt. Maar dan moet je wel opnemen, Als krijg je Linda de Hallo, met Hallo. Dave. Oh, Dave, ja. Ik ben er even niet, dus laat maar een berichtje achter. Dankjewel. Wanneer u klaar bent met het inspreken van de boodschap... Ja, 1 voor meer opties. Ja, ja, Voor niks. Jammer dit, hè. Deze is voor jou, Dave. Dag. Hi, Fidelity. Hi, Fidelity. Hi. verhuiskriebels? Kom dan huizen kijken tijdens ERA's open huizenroute op zaterdag 3 februari. Tussen 11 en 3 kunt u weer zonder afspraak terecht. U kunt nu ook zien waar de huizen precies gelegen zijn. Met ERA Earth doe je de open huizenroute al van tevoren. Kijk op era.nl, plan uw route en kom kijken tijdens ERA's landelijke open huizenroute. ERA, sterk door service. Marhaba, Mr. Anderson? Hallo, Mr. Anderson. DK, Mr. Anderson. Met British Airways komen droombestemmingen nu al heel dichtbij. Dubai vanaf 200 euro, Vancouver vanaf 350 en Tobago vanaf 500 euro. Plus belastingen en toeslagen. Voor de precieze voorwaarden en boekingen surf naar ba.com. Zeg jij het of zeg ik het? Oeh, hebben we nou alweer winst gemaakt? Hoe kan dat nou? Dat is al de vierde keer. Ja. ik ben de af